Lot Lewin met het NOS Journaal. Nabestaanden van de H17-ramp proberen al bijna drie jaar de laatste bewegende beelden van hun dierbaren te zien. Maar het OM wil de camerabeelden niet vrijgeven. Dat zegt de stichting Vliegramp MH17 tegen RTL Nieuws. Het gaat om beelden van de bewakingscamera's op Schiphol voor het vertrek van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Die zijn in het bezit van het Openbaar Ministerie. Volgens het OM kunnen de beelden niet zomaar vrijgegeven worden in verband met de privacy. Daarnaast zou het ondoenlijk zijn om op alle beelden te zoeken naar de slachtoffers. Het verzoek voor het vrijgeven van de beelden ligt nu bij minister Blok. De veroordeelde wapensmokkelaar Guus Kouwenhoven wil via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voorkomen dat hij gevangen wordt gezet. Kouwenhoven kreeg gisteren 19 jaar celstraf opgelegd voor wapensmokkel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia. De veroordeelde zegt dat hij te ziek is om vast te zitten. Drie Nederlandse militairen waren aanwezig op de legerbasis in Afghanistan toen daar gisteren een aanslag werd gepleegd door de Taliban. Ze raakten niet gewond. Volgens het Afghaanse leger vielen bij de aanslag ongeveer 50 doden en 70 gewonden. Volgens andere militaire bronnen heeft de aanslag zeker 140 levens geëist en raakten meer dan 100 mensen gewond. Voetbal dan. NEC moet zich zo goed als zeker gaan opmaken voor de na-competitie. De ploeg verloor thuis met 0-1 van Excelsior. De Kralingers zijn daardoor vrijwel zeker van lijfsbehoud in de eredivisie. Het verschil tussen NEC en de veilige 15e plaats waar Roda JC nu staat is twee punten en dat wordt lastig om in te halen. En dan het weer. Op de meeste plekken blijft het droog vannacht. De temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden, met in Limburg kans op voorstaande grond. Morgen wisselend bewolkt en in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 9 tot 12 graden.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 My, my, my, my, my, my, my. aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Het is de tijd voor een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. En dat doen we natuurlijk het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party update en de 10 boven beste plaat van toe. dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Bauzo met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En als opening horen we trouwens Ed Sheeran met Getaway Girl. De Danny Dolphin Offset Remix. En ja, hij vestigt weer een record. Dat andere nummer, Shape of You. Hij heeft hij eh, het record van langsgenoteerde nummer 1 niet in de top 40. En ja, dat is zeker niet verkeerd. Zometeen onderweg Pitbull en J Balvin. komt uit de nieuwe... Fast, eh, vast om het maar zo te noemen. Het, is, eh, het heet anders, hè. Het heet Fate and Furious of zoiets. Maar in ieder geval eerst die house, Verhouser featuring Bully Song met Get What You Came For. Did you get what you need? Let me know before you leave. Did you get what you came for? There's a world at your feet when you're standing next to me.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 tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver. Te mata mi estilo y eso yo lo sé. a romper la disco, rapa, pam, pam. Baila que no te he visto, pam, pam, pam, Porque tú eres lo que yo soñé. No perdamos el tiempo, pam, pam, pam, pam. mucho más. met J Balvin met Hema. Was ze samen met Camila Cabello. En daarvoor Jason Derulo met Swalla. En dat deed hij samen met Nicki Minaj en uh, Ty Dolla Sign. En nog even terugkomend op uh, Ed Sheeran, Shape of You. Het record van langsgenoteerde nummer 1 hits in de top 40. Het nummer bereikte de eerste plaats op 21 januari van dit jaar... en heeft de positie de afgelopen 14 weken zonder onderbreking weten vasthouden... En dat is in de 52-jarige geschiedenis van de top 40 nooit eerder gebeurd. Gebeurd, zo meldt de stichting Nederlandse top 40 afgelopen donderdag. Het oude record stond op naam van Gustava Lima met het nummer Ballada. Stond in 2012 13 weken bovenaan de hitlijst... en stoot op zijn beurt weer de Marcos Borsato's eh, Dromen zijn bedrog. Uit 1994, 12 weken stond hij toen eh, de tijd op de, op de nummer 1 van de troon. En uh, begin vorig jaar stond Sharan al vijf weken op nummer 1 met Thinking Out Loud. Hij brengt zo totaal aantal weken bovenaan en de top 40 ermee op 19. En zes artiesten stonden alles bij elkaar langer op de eerste plaats. Onder andere Marco Borsato, Marco Borsato, George Michael, Elton John, Jan Smit, Justin Bieber en ook Guus Meeuwis. Die hebben het bereikt, maar ik denk, ik weet bijna helemaal 99% zeker dat de eh, Ed Sheeran eh, nog veel meer hit gaat scoren. En eh, waarschijnlijk had je gehoopt dat gisteren nieuwe muziek uit zou komen van Prince. Maar de rechtbank heeft bepaald dat het niet gaat gebeuren. Op de eerste sterfdag van Prince, 21 april, zou de EP Deliverance uitkomen. Samengesteld en gemixt door Prince en vaste studiopartner George Ian Baxel. En andere nummer samen met de zanger op tussen 2006 en 2008. De rechter heeft nu bepaald dat Baxel geen rechten heeft om muziek uit te brengen voor publiek refereert hierbij aan een vertrouwelijke overeenkomst getekend tussen Boxwell en Prince in 2006. Hierin staat dat alle opnames exclusief eigendom van Prince blijven. En dat Boxwell er nooit iets meer mee mag doen. Dus ja, hè, is een beetje jammer. Waarschijnlijk had je gehoopt dat er nieuwe muziek uit zou komen, maar helaas. Ja, het gaat niet gebeuren. Misschien moeten we geduld hebben, misschien gaat het nog binnenkort gebeuren. Maar voorlopig gaat het even niet gebeuren. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Door met muziek. Askery en Gemma Griffiths met Headlights. I said I go with you. I regret it now. You said we take a trip. You had it figured out. And this is not... counted when they say the grass was greener here. It always looks a little better from the other side. got me hypnotized she's looking for some sense she'll never find. Zandvoort. I'm climbing up this high tide and you'll be there. Till there's glimmers of starlight, oh, you'll be there. Oh, you'll be there. You'll be there. As we seize this and hold tight, cause you'll be there. Till I'm strong enough to take flight and you'll be there. Till there's glimmers of starlight, oh, you'll be there. Yes, you'll be there. Thomas nieuwste, tezamen met Alex Joseph. Met de Be With You en daarvoor Korea, de Gamma Griffiths. Met Headlights. Het is even tijd voor de party update voor deze zaterdag. Het is vandaag zaterdag, 22 april. En zoals altijd beginnen we eerst met de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Voor meer informatie op de website escape.nl. Met natuurlijk Raymondo, Dennis Quinn, Peter Dash... Nee, Piet Dijs moet ik zeggen. En Miss Bunty. Vandaag een beetje splaakgelijk, maar het gaat allemaal goed komen, denk ik. Nog wat verder, voorbij uh, Escape komen bij eh, Club Air. Daar is vanavond het feestje Tik-Tak. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check even tiktokevents.com of r.nl. met onder andere Charles Play, Johnny 500, Joshua Root... Sam Blanche, Rainer Bruggers en Jeremy Herkel. Dat vanavond in Air, het feestje Tik En ook een wekelijks feestje is Encore in de Melkweg. Vanavond Encore Nestle. Begint de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de melkweg.nl. Met eh, natuurlijk Nestle en verder nog Roddy G, Waxbrand, SMP en DJ Hyperlink. En het is allemaal hosted bij Leroy. Vanavond dus in de Melkweg op een beetje encore met vanavond uh, Nestle. En eh, wat dichter bij huis vanavond in Stalker in de Kromme Elleboog tegenaan. Is vanavond Guilty Pleasures. Begint rond klok van 8 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor midden vandaag check clubstalker.nl met onder andere Kim, Fabian J, Dominique Brooks en Tony. Dat is allemaal beneden in de Stalker. En eh hebben twee dingen in de stalker vandaag. Dus ik denk boven is het uh, Rack Room. Begint ook eh, rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. Met eh, Tony, Rian en Paramee. Maar gewoon even voor de zekerheid checken. Clubstalker.nl, dan weet je het zeker. Want ik heb gewoon twee feestjes door elkaar. Dus ja... Het ene is een beetje hip-hop. en het andere is. Guilty Pleasure ik weet niet wat dat... Uh... Ja, dezelfde DJ's. Dus nou, je moet gewoon kijken in Club Stalker. Gaat het allemaal goed komen. We gaan door met muziek. Showtech en Brooks met On Our Own. Are we foolish? Or are we free? Do we watch our lives go by? Do you see me? Am I empty? Thank you. Beats. Van 9 tot 12. 9 tot 12. Rise and when with this Just down to the groove, super styling.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 En wordt muziek van Omnia en Christian Burns met All I See Is You. Daarvoor nieuwe muziek van Kirby en Masto met Blue. We hebben de clip gezien, hè? twee keer achter de computer... alsof ze zelf een plaatje aan het, eh, aan eh, eh, produceren zijn met een trompetje. Het ziet er fantastisch uit en het klinkt ook fantastisch. Het is even tijd voor de 10 boven beste plaats van dansgroep. Deze week op 10 met de Latin Track... Op nummer 9 deze week Sony Fodera met Caught Up. Future Jasmine. Op 8 deze week Midlight met Final Credits. Op 7 deze week J Magic met Love is Not a Game. Doet hij samen met Katie Brown. Op 6 deze week Juliet Sigora met Did You Take My Money. Op 5 deze week Angelo Ferreri met End of Street. Op 4 deze week Carrie Chandler met Hallelujah. De Angelo Ferreri Sharamix. Op drie deze week Christine Blanc met Love Shine, The Sam Divine en Kasim Extended. Twee. Zo, op twee deze week Gorilla's en eh, Jenny Bats met We Got The Power. deze week nog steeds op één. Klepto met de drums. Din Dada. En die hoor je nu op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Klepto met The Drums. in a sofa town. You know what to do, let's get it in. This is my house, baby, come on in. Turn it up, I don't care for now. I wanna hear house in a sofa sound. You know what to do, let's get it in. This is my house, baby, come on in. My house. Stappa en Mr. V met My House. En daarvoor hoor je en DJ SKT met Night and Day. En tot zover ook het eerste uur. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we nog twee uur lang bij.